van 10 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Irak zijn zeker 11 mensen omgekomen bij een aanslag op een gasfabriek. 21 mensen raakten gewond. In de vroege ochtend ontplofte een auto met explosieven bij de ingang van het complex niet ver van Bagdad. Door die explosie konden zes mannen met bomgordels het terrein oplopen waar ze zichzelf opbliezen. Volgens de autoriteiten in Irak zijn drie opslagruimtes in brand gevlogen tijdens de aanval. De aanslag is nog niet opgeëist, maar er wordt rekening gehouden dat het ook dit keer het werk is van IS. Afgelopen week vielen in Irak al zeker 100 doden bij aanslagen van IS. Ruim 4,2 miljoen mensen hebben in Nederland gisteravond gekeken naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Stockholm. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als vorig jaar toen Nederland niet in de finale zat. Van een record is geen sprake. In 2014, toen de Common Linnets tweede werden, trok de finale 5,1 miljoen kijkers. President Maduro van Venezuela dreigt fabrieken die stil liggen te onteigenen. De fabrikanten worden in de boeien geslagen, zei Maduro in een toespraak. Venezuela zit in een diepe economische crisis. Maduro heeft de noodtoestand afgekondigd, zodat hij extra bevoegdheden heeft om de crisis aan te pakken. De KNVB gaat onderzoeken of er sprake is van matchfixing bij een wedstrijd tussen jeugdteams van twee amateurclubs. De B-junioren van Eendracht 30 wonnen met 23-0 van ST Avios DBV. Door deze opmerkelijke uitslag werd het team van Eendracht 30 alsnog kampioen op doelsaldo. De teams zouden de monsterscore hebben afgesproken om te voorkomen dat een andere club kampioen zou worden. Die club is niet geliefd bij andere teams omdat ze partijdige clubscheidsrechters zouden hebben. Het weer, een afwisseling van wolken, zon en buien vandaag. In het zuidwesten is het nagenoeg droog. Het is fris met 12 graden. Morgen verandert er niet veel.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 I Still Believe in You. Dus met I Still Believe in You. volgende nummer Nora Jones. We blijven een beetje de rustige tonen. Come away Come away Come away with me, and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away. come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving luisterde zojuist naar Winter Marsalis. When it's sleepy time down south. We blijven nu nog heel eventjes rustig en dan gaan we langzamerhand richting de zomerse kleuren om het toch nog een beetje mooi weer te maken. Dit is Jan Jan Johansson. Met een Zweedse naam die ik niet uh, zal gaan proberen uit te spreken. Iets met Visa Fran Mira. Zo. Toch voorzichtig geprobeerd. krijgen we een nieuw nummer van eh, George Coleman. Invitation heet het. Het is van zijn nieuwe album. Zojuist uh, april 2016 geloof ik eh, uitgebracht. We gaan luisteren naar George Coleman. Invitation. Ja, George komen dus met Invitation. En we, het volgende nummer is uh, van Diana Kroll. Let's fall in love. I have a feeling, it's a feeling I'm concealing, I don't know why It's just a mental, sentimental alibi But I adore you So strong for you Why go on stalling? I am falling Our love is calling Why be shy?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 Om uh, eh, 1 uur moet hij rij eh, rijden, geloof ik. En hij is natuurlijk, geloof 3, 4, 5 juni hier in Zandvoort. Zelfs op het Raadhuisplein de vrijdag van het weekend meet en greet kan je met hem eh, regelen. We gaan verder met Vince Giraldi Trio, Charlie Brown Team. of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out. é sempre assim. Com você perto de mim, até o apagar. dat is natuurlijk Stan Getz. Corvaco Bado. We gaan alweer eh, naar het laatste nummer van dit uur toe. Madeline Peru. Dance Me to the End of Love. Ik hoop u graag na het nieuws van 11 uur weer terug te to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limit.